Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR verwacht dat de komende maanden 3000 vluchtelingen per dag via Macedonië verder Europa in willen reizen. Dat komt door het voortdurende geweld in Irak en Syrië, maar ook door de steeds slechter wordende omstandigheden voor vluchtelingen in Turkije, Jordanië en Libanon. De UNHCR ziet voorlopig geen einde komen aan de toestroom. Bij ziekenhuis Medisch Spectrum Twente, het MST in Enschede, verdwijnt een groot aantal banen. Volgens RTV Oost gaat het om 400 arbeidsplaatsen. Volgens het MST worden tijdelijke contracten niet verlengd en worden er geen uitzendkrachten meer ingehuurd. Het medisch personeel wordt ontzien en de banen verdwijnen vooral binnen de bedrijfsvoering en er vallen geen gedwongen ontslagen. Het Enschedeze ziekenhuis, dat ook vestigingen heeft in Oldenzaal, Haaksbergen en Losser, heeft het financieel moeilijk. In Den Haag zijn zeker tien mensen in contact gekomen met een gevaarlijke stof. Dat gebeurde op industrieterrein Kerkentuinen. Ze moeten eerst door de brandweer ontsmet worden voordat ze medische hulp kunnen krijgen. Hoe het met de mensen gaat kan de brandweer niet zeggen. Ook is onduidelijk om welke stof het gaat. Omroep West meldt dat volgens ooggetuigen iemand zich met de stof zou hebben overgoten. De brandweer kan dat niet bevestigen. Bondskanselier Merkel brengt morgen een bezoek aan Heidenau, het Oost-Duitse stadje dat afgelopen weekend werd opgeschikt door demonstraties en rellen rond de komst van een groep vluchtelingen. Merkel neemt een kijkje in de leegstaande bouwmarkt waar de migranten worden opgevangen. Ook heeft ze een gesprek met de vluchtelingen, vrijwilligers en vertegenwoordigers van de gemeente. Merkel kreeg de laatste dagen kritiek omdat ze zich niet uitsprak over de gebeurtenissen in Heidenau. Gisteren veroordeelde ze de demonstraties en het geweld alsnog. Het weer, af en toe zon bij een graad of 20, maar tegen de avond vanuit het zuidwesten regen. Er waait ook een stevige zuidwestenwind. In de loop van de nacht droog, morgen overdag geleidelijk zonnig. Het wordt 22 tot plaatselijk 26 graden. Later in de middag stevige buien met kans op onweer. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 can I love you? How can I love you? If you just don't talk to me, babe. Flowing through my head, there's a question: Is she needing another side of a man looking at me? Looking at the last three years like I did.